Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Trump vanochtend gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Hij is gemotiveerd om met hem samen te werken, zei hij. Vanuit de Nederlandse politiek komen verschillende reacties op de nieuwe Amerikaanse president. Minister Koenders zei dat Trump tijdens de campagne dingen heeft gezegd die haak staan op hoe wij onze samenleving graag zien. PvdA-kamerlid Serva spreekt van een horrorfilm. Hij zegt dat Trump de tegenstellingen in Amerika heeft vergroot. PVV-leider Wilders noemt de winst van Trump een historische overwinning en een revolutie. Donald Trump zei na het winnen van de presidentsverkiezingen dat het tijd wordt om de wonden van de verdeeldheid te helen. Hij zei dat hij een president wil zijn voor alle Amerikanen. Tegen andere landen zei hij dat de VS op zoek gaat naar partnerschap en niet naar conflict. In de toespraak bedankte hij ook zijn tegenstandster Hillary Clinton voor alles wat ze in haar politieke leven voor het land heeft gedaan. Ander nieuws dan. In het zuiden van Londen is een tram ontspoord en op zijn kant terechtgekomen. Er zijn volgens Britse media meer dan 50 gewonden. Gevreesd wordt ook voor enkele doden. Twee mensen zouden nog vastzitten in de tram die in een tunnel is ontspoord. Tijdens de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal vanavond... wordt nog niet duidelijk hoe Zwarte Piet eruit komt te zien. Volgens de NTR wordt dat pas na drie afleveringen bekend. Tientallen Sinterklaascomité's die intochten organiseren... laten het uiterlijk van Piet afhangen van de keuze van het Sinterklaasjournaal. De bouw van de nieuwe prostitutiezone langs de Vecht in Utrecht... hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft alle bezwaren van buurtbewoners... tegen het nieuwe zandpad verworpen. Omwonenden zijn bang voor overlast. In het Grevelingenmeer in Zeeland is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de duiker die sinds dit weekend wordt vermist. De man was zondagochtend het water ingegaan, maar kwam niet meer terug. Het weer, vooral in het zuiden en midden ligt regen. In het noorden schijnt de zon af en toe.